Visser met het NOS-journaal. De Belgische ziekteverzekeraar Rizif vergoedt een duur geneesmiddel tegen longfibrose niet aan patiënten die roken. Alleen patiënten die met een urinetest kunnen aantonen dat ze niet roken, hebben recht op een vergoeding. De behandeling met het geneesmiddel OFEF e kost jaarlijks per patiënt 30.000 euro. Het verlicht het lijden van patiënten met een zeldzame en agressieve longfibrose. De Universiteitskliniek in Leuven zegt dat mensen met een ongezonde levensstijl door de maatregel worden gestraft. Een verband tussen roken en longfibrose zou nooit zijn aangetoond. De autoriteit Financiële Markten maakt zich zorgen over de historisch lage rente. Volgens de toezichthouder leidt die lage rente ertoe dat mensen een te hoge hypotheek nemen. In het Financiële Dagblad spreekt de AFM-topman vrouw van Vroonhoven van een risico van zeepbellen. De AFM zegt ook dat pensioenen door de lage rente lager uitvallen dan gedacht. 30 transportbedrijven beginnen een proef met speciale apparatuur in vrachtwagens die de veiligheid op de weg moeten vergroten. 250 vrachtwagens krijgen een dashboardcamera die de situatie op de weg filmt en een oogscanner die irisbewegingen van de chauffeur volgt. Als die langer dan drie seconden niet op de weg let, gaat een alarm af. Verder worden in totaal 500 vrachtwagens uitgerust met een zwarte doos. Transportverzekeraar TVM hoopt dat uit de proef blijkt dat door de apparatuur minder ongelukken met vrachtwagens gebeuren. Binnen vijf jaar verdwijnt Omroep Poont van radio en tv. Omroep wil in de toekomst alleen nog programma's voor internet maken, zegt voorzitter Dominique Wezi. Volgens hem zit de doelgroep van Poont vooral op internet en kijkt deze niet of nauwelijks naar NPO 3, waar Poont nu uitzendt. Het wekelijkse praatprogramma Studio Poont kost volgens voorzitter Wezi te veel geld. En gemiddeld kijken er 200.000 mensen naar het programma.